Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag worden volgende week koopkrachtknopen doorgehakt. Vanochtend kwamen cijfers van het Centraal Planbureau naar buiten. De koopkracht, hoeveel je kan kopen voor je geld, daalt flink. Vooral mensen met minder inkomen zijn de dupe. De minister van Economische Zaken is daarvan geschrokken. Het zijn historische cijfers. Het is echt eh, van ongekende omvang. Eh, dat, dat is ook best wel schrikken. Dat het toch nog erger is dan we dachten. We dachten al, wisten dat het erg was. En het is nog erger dan dat. De komende week praat het kabinet met elkaar over eventuele maatregelen. Het is nog wel de vraag of er dit jaar iets kan veranderen. In de rond het Brabantse dorp Wijk en Aalburg mag niet meer worden gesproeid. Dat komt door de droogte, maar ook doordat er te veel blauwalg in het water zit. Wanneer de sproeikraan weer open mag, is niet duidelijk. Nederlanders fietsen gemiddeld 2,6 kilometer per dag. En als iedereen op aarde dat zou doen, scheelt dat flink in de CO2-uitstoot. De daling is dan even groot als 20% van wat alle auto's wereldwijd nu uitstoten. Klein detail, eh, de onderzoekers zien ook wel dat niet alle plekken op aarde geschikt zijn om te fietsen. En zo is het in Koeweit hartstikke droog en heet en in Noorwegen nogal koud en heuvelachtig. En dan Lowlands. Gisteren kwamen er al veel festivalgangers met een tentje poncho en knakworsten naar Biddinghuizen. Maar vandaag is het feest echt begonnen. Deze jongen is voor het eerst op het festival en kijkt zijn ogen uit. Erg goed eten ook vooral. Lekkere eh, falafel, lekkere pannenkoekjes ook. Heb ik net op. Gisteren al een heel leuke eh, editie eh, van de donderdagavond mogen meemaken. Er was een enorme silent disco. Dat was echt super mooi. Ik ben mijn koptelefoon wel kwijtgeraakt. Dus vijf muntjes heb ik moeten inleveren. Maar nee, het was erg leuk. En vandaag zo meteen de eerste concerten. We zijn nu wat yoga aan het bijwonen. Echt, ja, eh, maar niet aan meedoen. We zitten hier goed. Dan nog het weer.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Diemen een file van 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Het is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij de afrit Volendam. Vanaf Watergraafsmeer is het oponthoud ongeveer ook 10 minuten.